met het NOS Journaal. Mario Been is opgestapt als van Feyenoord. Meer details over zijn vertrek worden aan het begin van de middag bekendgemaakt op een persconferentie in Ermelo, waar Feyenoord op een trainingskamp is. Volgens verschillende berichten heeft een groot deel van de spelersgroep het vertrouwen in Been opgezegd. Daarna besloot de trainer om op te stappen. Been zou beginnen aan zijn derde seizoen als hoofdtrainer van Feyenoord. Meer dan de helft van de studentenkamers is te duur. Uit onderzoek van studentenvakbond LSVB blijkt dat 60% van de uitwonende studenten meer huur betaalt dan volgens de regels zou mogen. De kamers zijn het duurste in Amsterdam. Gemiddeld wonen veel studenten wel in een grotere kamer dan in voorgaande jaren, maar ze betalen daar ook veel meer voor. Volgens de LSVB is al jaren het grootste deel van de studentenkamers duurder dan ze mogen zijn. De Rabobank wil de komende vier jaar bijna 400 van de 6400 banen op het hoofdkantoor schrappen. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. Daarnaast wil de bank minder gebruik maken van externe medewerkers. Er worden zo'n 850 ICT-medewerkers en interim-managers minder ingehuurd. De maatregelen moeten leiden tot een kostenbesparing van ruim 200 miljoen euro. De WOZ-waarde van serviceflats is in veel gemeenten te hoog. Dat schrijft de vereniging Eigen Huis aan de Tweede Kamer. De marktwaarde van zo'n woning is als gevolg van de hoge servicekosten vaak een stuk lager dan de gemeente heeft berekend. Voor ons eigen huis worden nabestaanden die een serviceflat erven vaak geconfronteerd met een hoge erfbelasting en krijgen ze voor de woning weinig geld, terwijl de WOZ-waarde hoog is. De organisatie wil dat de WOZ-waarde van serviceflats anders wordt berekend.